2 uur. Kirsten Klomp met het nos Journacht. Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat 21 mensen omkwamen bij het technofeest... doordat ze in een overvolle tunnel naar het festivalterrein werden verdrukt. Onder de doden was ook een Nederlander. Ruim 500 mensen raakten gewond. Bij de tunnel zijn kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd. Tijdens de Nacht van de Duizend Lichtjes is ook een nieuw monument geplaatst. Veel Franse boeren zijn voorlopig niet van plan hun blokkades op de snelwegen op te heffen. Ze zijn boos omdat ze vinden dat ze te lage prijzen krijgen voor hun producten. Verwacht wordt dat het verkeer rond de populaire autoroute du Soleil morgen nog veel last heeft van de blokkades. De A6 bij Lyon is nog altijd afgesloten, maar het verkeer kan inmiddels wel langs de oostkant van de stad rijden. Toch adviseert de Verkeersinformatiedienst nog steeds om Lyon te mijden. President Obama wil dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese Unie. Hij zei dat in een interview met de BBC. Volgens Obama is een EU-lidmaatschap cruciaal voor de Britten... als ze invloed willen blijven houden op het wereldtoneel. Ook zei hij veel meer vertrouwen te hebben in het bondgenootschap met de Britten... als ze lid blijven van de EU. Zijn uitspraken zijn een reactie op de belofte van de Britse premier Cameron... om binnen twee jaar een referendum te houden over het EU-lidmaatschap. Britse agenten hebben op een shuttletrein door de kanaaltunnel het lichaam van een tiener gevonden. De jongen lag op het dak van een open wagon die door vrachtauto's wordt gebruikt om op de trein te komen. Bij het eindpunt in Folkestone werd het lichaam ontdekt. De identiteit van de jongen is nog niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het om een migrant die probeerde om via de kanaaltunnel Groot-Brittannië binnen te komen. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, maar ook wat wolkenvelden.